Ook hoef je vanaf dan waarschijnlijk op de meeste plekken geen mondkapje meer op. Het kabinet hakt deze vrijdag definitief een knoop door, zegt demissionair minister De Jonge. Nou, u weet eh, dat wij altijd heel goed kijken naar wat is de epidemiologische situatie. En wat daar natuurlijk bij komt, eh, zeker nu, is ja, wat, hoe staat het met de vaccinatiegraad? Nou, we zien dat we geweldig snel gaan met vaccineren. En in die combinatie weeg je, wat heb je nou eigenlijk nog aan maatregelen nodig? Nou, van een flink deel van de maatregelen denk ik dat we afscheid kunnen nemen. Voor beide maatregelen geldt wel dat je nog steeds anderhalve meter afstand moet kunnen houden. Dus als je dat bijvoorbeeld op je werk niet kan, dan moet je nog wel thuis achter je laptop kruipen. De Oostenrijkse spits Marco Arnautovic is er morgen niet bij tegen Oranje. De oudspeler van FC Twente is door de UEFA geschorst... omdat hij, nadat hij had gescoord, een tegenstander de huid vol schold. Het gebeurde in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Voor het eerst dit jaar is in ons land de 30 graden aangetikt. In het Limburgse plaatsje L was het een uurtje geleden 30,6 graden. Een landelijke tropische dag is het trouwens niet. Daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden of warmer zijn. Morgen gebeurt dat waarschijnlijk wel. Ja, het is dus hartstikke warm. Eh, en dit zijn weer de dagen dat allerlei mensen besluiten dat ze toch nog wel even een airco willen. Vooral van die mobiele airco's zijn populair. Maar wacht even met aanschaffen, zegt deze cool expert. Eh, je ziet ze natuurlijk heel veel, die mobiele airco's. Maar eh, die zou ik eigenlijk afraden. Kijk, weet je, met een eh, mobiele airco heb je al het geluid zit in het binnendeel. De compressor, et cetera, alles. Dus dat, dat zorgt voor veel lawaai? Lawaai, het rendement is erg laag. Ja, het is niet rendabel. Het weer volop zon en warm. 28 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Morgen kan het 35 graden worden. Maar in de avond is er kans op stevige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de wegen in Noord-Holland kun je op de meeste plaatsen doorrijden. Alleen op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn... moet je 10 minuten geduld hebben tussen de afrit Abbenes en Leimuiden.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 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. loopt de straat uit naar de kroeg. Het terras op naar de bar, waar hij zo vaak een biertje vroeg. Draait zich om, pauzeert heel minor changes At least you can predict this every year Love, you never know the minute it ends Suddenly, I can't get it to speak Maybe find you all the things it took to save us I could fix the pain that bleeds inside of me Look in your eyes, don't say the same about me I'm standing on the edge and I don't know what else to give you just don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man? can at me, looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow.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 Vanaf volgende week zaterdag verdwijnen deels de mondkapjesplicht en het advies om thuis te werken. Bepalend wordt of mensen anderhalve meter afstand kunnen houden, zeggen bronnen in Den Haag. Mensen die dat willen kunnen vanaf 23 juni een afspraak maken voor het Janssen-vaccin. Van dat vaccin is maar één prik nodig. Dat is handig voor mensen die binnenkort op vakantie willen. Op Schiphol is vorige week een Italiaan opgepakt met zes goudstaven in zijn bagage... ter waarde van 365.000 euro. Omdat de man van 60 geen verklaring had voor zijn kostbare lading...